7 uur. Buitenwalgemoed met het NWS Journaal. Nederlandse wetenschappers steunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief zeggen ze dat leerlingen groot gelijk hebben... om vandaag in Den Haag te gaan demonstreren. Er is volgens de wetenschappers geen sprake van doemdenken... maar van wetenschappelijke feiten. De brief is ondertekend door zo'n 350 Nederlandse wetenschappers... die daarmee het voorbeeld volgen van Belgische collega's. Op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen wordt vaak gepest en gediscrimineerd. Ook maken managers zich schuldig aan machtsmisbruik. Blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van de zelfmoord van twee medewerkers van de mensenrechtenorganisatie. De topman van Amnesty noemt de conclusies pijnlijk en presenteert binnenkort plannen om het wangedrag aan te pakken. In de Amsterdamse wijk Eiburg is even voor middernacht iemand op straat neergeschoten. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zouden meerdere schoten zijn gelost. De daders zouden er vandoor zijn gegaan op een scooter. Eerder op de avond werd ook geschoten bij de Nederlandse Bank in het centrum van Amsterdam. De politie doodde daar een man die met een pistool rondliep. Een passerende fietser raakte gewond. Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat zondag werd gevonden in het vliegtuigvrak op de bodem van het kanaal. De operatie was moeilijk, maar is zo waardig mogelijk uitgevoerd, heeft het bergingsteam gezegd tegen de BBC. Het is nog onduidelijk of het gevonden lichaam van de vermiste Argentijnse voetballer Sala is of van zijn piloot. Er komt geen zandwinfabriek in het IJsselmeer. Een bedrijf wil vlak voor de Friese kust zand gaan winnen, maar een meerderheid in de gemeente Friese Meren is daartegen. De tegenstanders zijn bang voor overlast door geluid en licht. Het weer nog, eerst nog flink wat regen. Later vandaag vanuit het westen opklaringen. Vanmiddag is het droger en volgt er wat zon. Aan zee staat veel wind. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden.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 I can tell you there's no place we could go. Just put your head on the past, i we be to pull you through. You just gotta be strong. it to you once I figured it out. You were right here all along.